Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Donald Trump is in de eerste van de vier strafzaken tegen hem schuldig bevonden. Volgens de jury heeft hij documenten vervalst om te verhullen... dat hij zwijggeld heeft betaald aan pornoactrice Stormy Daniels. Hij is schuldig bevonden op alle 34 aanklachten. Trump noemt het een schande en geeft de regering Biden de schuld. Ons land gaat naar de hel, zei hij, maar we blijven doorvechten. Trump hoort over zes weken welke straf hij krijgt. Hij wordt ook nog vervolgd voor de bestorming van het kapitool... voor een poging de verkiezingsuitslag te manipuleren... en voor het in huis hebben van staatsgeheimen. De Slovaakse premier Fico is weer thuis na de moordaanslag van twee weken geleden. Hij is volgens Slovaakse media ontslagen uit het ziekenhuis, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De 59-jarige Fico, die bekend staat als pro-Russisch, werd op straat neergeschoten door iemand die zijn beleid afwijst. De 71-jarige schutter werd meteen opgepakt. Fico werd urenlang geopereerd en lag een tijd op de intensive care. Hij is nu weer in zijn appartement in Bratislava, maar moet nog wel revalideren. De Amerikaanse rapper Nicki Minaj heeft haar optreden aanstaande zondag in de Ziggo Dome afgezegd. Ze is kwaad over haar arrestatie afgelopen week op Schiphol, omdat ze softdrugs in haar bagage had. Die wilde ze vanuit Nederland, waar ze al had opgetreden, meenemen naar Manchester. Ze beschuldigde de marechaussee van racisme, omdat ze zou zijn gecontroleerd vanwege haar huidskleur. De marechaussee spreekt dat tegen. Nicki Minaj kreeg een boete van 350 euro. Hoewel ze nog gewoon in Nederland welkom is, wil ze niet terugkomen voor haar optreden zondag. Het weer. Vannacht nog een enkele bui, minimaal rond 10 graden.